Door al negens met het NOS-journaal. De Oostenrijkse bondskanselier Koerts noemt de aanslag in Wenen een weerzinwekkende terreurdaad. Ook zei hij dat het leger de bewaking heeft overgenomen op een aantal plekken in de stad... zodat de politie zich kan richten op de klopjacht op de daders. Afgelopen avond opende in Wenen op zes plaatsen in het centrum schutters het vuur op voorbijgangers. Daarbij viel zeker één dode, raakten minstens 15 mensen gewond. Ook een van de daders is door de politie doodgeschoten. Veel is nog onduidelijk. Mensen in Wenen zijn opgeroepen om pleinen te mijden en zoveel mogelijk binnen te blijven. Ook in cafés en theaters zitten nog altijd veel mensen vast. Volgens de politie werd er onder meer in de buurt van een synagoge geschoten. Die was op dat moment gesloten. politieman die daar op wacht stond raakte gewond. Verschillende regeringsleiders en staatshoofden hebben inmiddels gereageerd. Premier Rutte heeft namens Nederlandse medeleven betuigd met de slachtoffers. Hij spreekt op Twitter van een verschrikkelijke aanslag. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad staan ook achter een vuurwerkverbod tijdens de komende Oud en Nieuw. Eerder al vroegen de spoedeisende hulpartsen en politiebond ACP om zo'n verbod. Na een overleg van het beraad zei voorzitter Bruls afgelopen avond... dat een vuurwerkverbod de druk op de ziekenhuizen en hulpverleners wat kan verlichten... nu de zorg de handen vol heeft aan het coronavirus. In een ziekenhuis in het Argentijnse La Plata is Diego Maradona opgenomen. Wat er met hem aan de hand is, is niet duidelijk... Argentijnse media melden dat hij is opgenomen uit voorzorg. Volgens zijn omgeving heeft het niets te maken met het coronavirus. Maradona vierde vrijdag nog zijn 60ste verjaardag. De komende dagen wordt de voormalige aanvoerder van het Argentijnse elftal onderzocht. Het weer, vannacht wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Minimumtemperatuur 7 graden. Ook overdag wisselend bewolkt. Morgenmiddag neemt de kans op een bui toe ook kan het aan zee opnieuw flink waaien met kans op zware windstoten.